uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In moord. Het is Dragoslav Ognjanovic die onder andere Milosevic verdedigde bij het Joegoslavië-tribunaal. De 57-jarige advocaat werd doodgeschoten bij zijn appartement in Belgrado. Door wie en waarom is onduidelijk. Ognjanovic verdedigde veel kopstukken uit de Servische onderwereld. Rond de eeuwwisseling stond hij Milosevic bij, de Servische oud-president... die was aangeklaagd voor onder meer genocide. Milosevic overleed in 2006 in zijn cel aan een hartaanval... voordat het Joegoslavië-tribunaal uitspraak had gedaan. Een visser heeft in de Waal bij Brakel de romp van een lichaam gevonden. Hij deed de lugubere vondst even voor tien uur. De politie heeft amper aanknopingspunten. Het is onduidelijk hoe lang de romp al in het water lag. Agenten doen ter plekke onderzoek, daarbij wordt ook een helikopter ingezet. Er wordt ook gezocht naar andere lichaamsdelen. Volgens de politie worden er geregeld lichamen in de rivier gevonden. Veel slachtoffers drijven vanuit Duitsland via de Rijn ons land binnen. In Rotterdam zijn rond het zomerkarnaval 15 mensen gearresteerd. Bij de koopgoot waren enkele aanhoudingen voor het bekogelen van agenten met flessen. De meeste werden opgepakt voor vergrijpen als belediging of dronkenschap. Volgens de organisatie was er meer publiek dan verwacht bij het carnavalsfeest. Gevreesd werd dat het minder druk zou zijn door het weer, maar uiteindelijk was er maar één bui in Rotterdam die 10 minuten duurde. In Japan is de orkaan Jongdari aan land gekomen. De autoriteiten verwachten overstromingen en hebben uit voorzorg tienduizenden mensen opgeroepen hun huis te verlaten. In de provincie Nara is in een uurtijd een recordhoeveelheid regen gevallen. De orkaan trekt mogelijk ook naar de regio waar begin deze maand al een groot gebied overstroomde. In de omgeving van Hiroshima vielen toen na hevige regenval meer dan 200 doden. Het weer, vannacht is het droog, minima tussen 14 en 17 graden. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden. Smiddags wordt de bewolking vanuit het westen dikker en daar kan dan ook wat regen vallen.